Verslaggever Mark Hamer is in Utrecht. Het is rustig hoor. Ik sta nu even op het plein eh, voor het station. Ik beloop hier nu ongeveer een half uurtje. Nou, echt wel heel erg weinig mensen. Normaal gesproken op zo'n werkdag... ja, is het rond de tijdstip zie je toch al wel wat menigten eh, het station in- en uitgaan. Maar nu absoluut niet. De NS zegt dat de gevolgen zeer fors zullen zijn vanochtend. Er wordt tot 9 uur gestaakt, maar het zal de rest van de ochtend duren om alles weer op te starten, verwachten de spoorwegen. Bosbeheerders vinden dat er meer boa's moeten komen in de natuur. De veiligheid staat onder druk, zeggen ze in De Telegraaf. Boswachters zien vaker ellende in de bossen, zoals vernielingen, stroperij en afval- en drugsdumpingen. Staatsbosbeheer zegt 2 miljoen extra nodig te hebben om boa's in de natuur te kunnen sturen. Een van de mannen die vanwege de rellen in Amsterdam te zien was in opsporing verzocht is aangehouden. De politie liet gebleurde foto's zien van vijf verdachten. En als zij zich niet zelf melden komen hun gezichten in beeld. Een van hen is opkomen dagen bij het bureau. De anderen hebben nog een dag om zich ook te melden. En de Maori in Nieuw-Zeeland maken zich zorgen over hun rechten. Sommige politici willen de afspraken veranderen die ooit zijn gemaakt... tussen de oorspronkelijke bewoners van het land en de overheid. De Maori zijn bang dat ze minder te zeggen krijgen. In het parlement werd gisteren geprotesteerd. Een Maori-parlementslid begon een haka en vanaf de publieke tribune deden veel mensen mee. house is the house is suspended until the ringing of the bells. The gallery is to be cleared. Zo'n 20% van de bevolking in Nieuw-Zeeland is Maori. Het weer dan. Het blijft vandaag grijs en bewolkt met hier en daar wat motregen. Warmer dan een graad of 11 wordt het niet. Morgen ook weer een grijze dag.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 All I wanted was a moment or two. See if you could do that switcheroo. Shut your mouth, fool, get your crew. The thick body and the red one too. I'll be right here waiting on you to see if y'all could do that switcheroo.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 De verkeersleiders in Utrecht en Amersfoort hebben het werk neergelegd. Dat heeft ook gevolgen voor trajecten buiten die regio's. De Libanese regering is boos over een aanval door Israël op een Libanese rampenbestrijdingsdienst. Daarbij zouden 12 mensen zijn omgekomen. Libanon zegt dat de dienst niets met Hezbollah van doen heeft. Een van de geweldplegers in Amsterdam, die te zien was in opsporing verzocht... heeft zich gemeld bij de politie. Hij behoorde tot de vijf verdachten die het zwaarste geweld zouden hebben gebruikt. Het weer. Het wordt een overwegend grijze dag.